Ismaël de Bruin met het nws Journaal. Koningsdag is op verschillende plekken in het land al druk en feestelijk afgetrapt met Koningsnacht. In Utrecht was het zelfs zo druk dat de gemeente rond half elf mensen opriep om niet meer naar de evenementen te komen. Ook in Den Haag kwamen veel mensen in oranje kleding naar de binnenstad om feest te vieren. Onder meer aan het Lange Voorhout was het druk bij het hoofdpodium van het muziekfestival The Life I Live. In Amsterdam was er veel belangstelling voor het Koningsnachtkunstwerk in de Jordaan. De feesten in de steden lijken tot nu toe zonder grote incidenten te verlopen. Oppositiepartijen hebben kritisch gereageerd op de klimaatplannen van het kabinet. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kreuger vindt dat het pakket met maatregelen niet overtuigt. Het mist de bezieling die het klimaatbeleid zo hard nodig heeft, schrijft ze. PVV-leider Wilder spreekt van excessieve en onbetaalbare stikstof- en klimaatmaatregelen. De regering stemde de afgelopen dag in met het klimaatpakket van minister Jetten. Het doel is om daarmee de klimaatdoelen voor 2030 te halen. De Turkse president Erdogan heeft zijn campagne voor de presidentsverkiezingen stilgelegd vanwege, zijn gezondheid. De optredens van Erdogan van vandaag en morgen zijn geannuleerd, meldt zijn partij. De president werd dinsdagavond onwel tijdens een interview op televisie. De uitzending werd daarom onderbroken. Erdogan zou buikgriep hebben en bleef de afgelopen dag al thuis op advies van zijn artsen. In Turkije wordt op 14 eh, mei de presidents en worden op 14 mei de presidents- en parlementsverkiezingen gehouden de toestand van de Italiaanse oud-premier Berlusconi is verbeterd. Hij is met succes behandeld voor een longinfectie en ligt nog in het ziekenhuis in Milaan. Begin deze maand werd Berlusconi daar met hart- en ademhalingsproblemen opgenomen. Later zeiden zijn artsen dat hij al een tijd lang leukemie heeft. Tien dagen geleden meldden artsen al dat het beter met hem ging. Het weer is helder. In het binnenland vriest het licht.